Uur. Lot met het NOS Journaal. De zesde France is gewonnen door Marcel Kittel. De wedstrijd van Vesoul naar Troyes liep uit op een massasprint... nadat een kopgroep van drie renners een paar kilometer voor de finish... door het peloton was opgeslokt. Het is de tweede ritzegen van Kittel in deze Tour. Dylan Groenewegen eindigde op de zesde plaats. In het algemeen klassement staat Chris Froome van Team Sky nog altijd op één. Schiphol maakt zich op voor de eerst echt drukke dag van de zomer. Morgen begint in de regio Midden-Nederland de schoolvakantie. Naar verwachting maken dan ruim 220.000 reizigers gebruik van de luchthaven. Op de drukste dag van de meivakantie ging het mis. Toen misten tientallen mensen hun vlucht door de lange wachtrijen. Schiphol heeft nu maatregelen genomen. Zo zijn er extra medewerkers ingezet en krijgen reizigers met weinig handbagage voorrang. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Hamburg voor de G20-top die morgen begint. Vanavond heeft hij een ontmoeting met bondskanselier Merkel om de top voor te bereiden. Vanwege de ontmoeting tussen de wereldleiders zijn veel veiligheidsmaatregelen genomen. Rond de top worden ook veel demonstraties verwacht. Duizenden mensen willen de komende dagen demonstreren tegen globalisering en sociale ongelijkheid. De inzamelingsactie van de ongeneeslijk zieke Tijn heeft er 1 miljoen euro opgeleverd. De jongen van 6 heeft hersenstamkanker en wilde geld inzamelen om een nieuwe behandelmethode naar Nederland te halen. Tijn werd vorig jaar landelijk bekend toen hij tijdens Serious Request nagels lakte voor het goede doel. Daarna is hij zijn eigen nagellaklijn begonnen. Het doel was om daarmee 1 miljoen euro op te halen en dat is dus gelukt. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige regen- of onweersbuien het land over. Met name in het zuiden ook kans op hagel en windstoten. Vanavond koelt het af naar ongeveer 17 graden. Morgen begint droog. De temperatuur stijgt naar 22 tot lokaal 28 graden. In de loop van de dag met name in het oosten kans op een bui. Dat was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Waar loopt het vast in de Randstad staan vooral op de A1 richting Amersfoort... een kwartier vertraging tussen Naarden en Eembrugge. Op de A4 richting Rotterdam 20 minuten vertraging tussen Prins Klausplein en Delft. Op de A13 Rotterdam-Den Haag na een ongeluk 5 kilometer voor knooppunt Ippenburg. Op de A15 Gorkum-Rotterdam een half uur vertraging tussen Gorkum en Hendrik de Wambacht. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A20 naar Gouda 20 minuten vertraging voor knooppunt Ketelplein.